George Cathedral in Kaapstad... waar die wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij luchtaanvallen van de rebellen in Jemen. Dat hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. In de ruim zeven jaar dat de burgeroorlog nu duurt, zouden de rebellen in Jemen 430 raketten en 851 drones naar Saoedi-Arabië hebben gestuurd. De meeste werden onderschept, waardoor het aantal burgerdoden in Saoedi-Arabië beperkt bleef tot 59. De Saoediërs zeggen niets over het aantal burgerslachtoffers dat in Jemen is gevallen als gevolg van Saoedische luchtaanvallen. Waarschijnlijk gaat het om vele duizenden. De actie op de radio ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van de perstribune op NPO Radio 1. Op 22 juli, de dag van zijn uitvaart, werd op vele radiozenders tegelijk het nummer A Wider Shade of Pale van Procol Harum gedraaid. Dat was een favoriet van De Vries. Volgens de jury van de perstribune was het een mooie, verbindende actie, krachtig en troostend. Dennis Ruijer van Radio Veronica had het initiatief genomen voor de actie. Het weer. Hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. Eerst in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Later vannacht in Overijssel, Friesland, Drenthe en tot slot in Groningen. Daar kan het ook ochtends nog glad zijn. Minima van min 2 in het noorden tot plus 5 in het zuiden.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 Can you feel the beat? Can you feel the beat within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Can't you see that you must be a part of that beat in my heart? Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar.